Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Voor het eerst is er een schip met hulpgoederen voor Gaza vertrokken vanuit Cyprus. Het schip vervoert 200.000 kilo aan rijst, meel en eiwitrijk voedsel voor de mensen in nood in Gaza. De hulproute over zee kwam er onder meer op aandringen van de Europese Commissie. Israël laat bijna geen spullen Gaza binnen via land. Omdat de havens in het gebied verwoest zijn door de oorlog... wordt er een steiger gemaakt van verwoeste materialen. Daar moet het eerste hulpschip straks aanmeren. Influencer Andrew Tate is opnieuw opgepakt in Roemenië en naar een rechtbank gebracht. Vorig jaar werd hij samen met zijn broer aangeklaagd voor onder meer mensenhandel en verkrachting. Daar zou nu ook een aanklacht bij zijn gekomen van justitie in Groot-Brittannië. Ook Deeds broer Tristan is opgepakt. Bouke Vaatstra is overleden. De vader van de vermoorde Marianne Vaatstra. Dat meisje van 16 werd in 1999 in Friesland vermoord... maar de dader werd jarenlang niet gevonden. Bouke Vaatstra kwam vaak in de media om de zaak onder de aandacht te houden. Het liet hem niet los. Je denkt eigenlijk altijd drongen. Dag en nacht. Die gedachten zijn altijd bio. In 2012 dwong hij samen met Peter R. de Vries een groot DNA-onderzoek af... en daaruit kwam de dader naar voren. Vaatstra stierf aan longkanker. Hij is 85 jaar geworden. En verwarring op de A28 richting Assen. Er staat een nieuw bord dat zegt dat je richting Ruinen rijdt... terwijl je daar al voorbij bent. De Drenthe zelf vindt het niet zo'n probleem. U bent Ruinen al voorbij? Ja, oh ja, eerlijk? <laughs>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 In Noord-Holland eh, vooral nog vertraging op deze wegen. De A27 Almere richting Utrecht tussen Hilversum en Knoop Lunette 14 kilometer en een half uur vertraging. Komt er een ongeluk op de A12 bij Utrecht. A44 van Den Haag naar Amsterdam tussen Sassenheim en Kaagdorp 10 minuten extra door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. En de N201 Hilversum richting Uithoren tussen Korte Hoef en Loenersloot een, eh, een half uur vertraging.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 the dead. The grass that was green is now hay. 雨。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 So bro. now, now, now, now, now, now, now, right about. girl. You're every wonder in this world to me. A treasure time won't steal away. So listen to my heart. Lay your body close to mine. Let me fill you with my dreams. I can make you feel alright. And maybe through the years

was I? Don't let go nowhere.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 Zandvoort, op 106.9 FM.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 you say?